uur. 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is een man opgepakt in verband met de bompakketten... die de afgelopen dagen zijn verstuurd. Volgens Amerikaanse media gaat het om een 56-jarige verdachte... uit de buurt van Miami met een crimineel verleden. Hij werd gearresteerd na een DNA-match. Het nieuws volgde kort op de melding dat er opnieuw twee verdachte pakketten zijn onderschept. Eén was er bestemd voor een democratische senator... en één voor de voormalige inlichtingendirecteur James Clapper. Facebook heeft 82 nepaccounts en neppagina's en groepen verwijderd van Facebook en Instagram. Ze hadden allemaal een link met Iran en verspreiden volgens het bedrijf moedwillig desinformatie gericht op de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De nepaccounts leken van bezorgde Amerikaanse of Britse burgers te zijn... die berichten plaatsten over politiek gevoelige onderwerpen als immigratie... en al kritiek hadden op president Trump. Analisten van Facebook ontdekten vorige week dat ze in Iran waren aangemaakt... maar volgens Facebook zijn er geen banden gevonden met de Iraanse autoriteiten. Op Brussels Airport, het vroegere Zaventem... zijn sinds vanochtend 180 vluchten geannuleerd... vanwege een spontane staking bij bagagebedrijf Avia Partner. Ook hebben veel toestellen vertraging. Zeker 29 vliegmaatschappijen hebben last van de staking... waaronder Ryanair, KLM en EasyJet. Of er de komende uren nog meer vluchten worden geannuleerd... is nog niet duidelijk. De staking brak gisteravond uit. De afhandelaars zijn de onderbezetting en de werkdruk beu. De actie zou tot 6 uur morgenochtend doorgaan. In de Britse stad Salisbury is een man opgepakt... die een zeldzaam exemplaar van de Magna Carta wilde stelen. De Magna Carta is een van de beroemdste documenten uit de Engelse geschiedenis... en wordt gezien als de basis van de democratie in Engeland. Het weer dan trekken buien over het land. In de kustprovincies mogelijk met hagel en onweer.